Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De acute zorg in Limburg wil dat grote evenementen zoals carnavalsfeesten worden verkleind vanwege de oplopende coronacijfers. Dat zegt de voorzitter van de acute zorgregio tegen Nieuwsuur. Komende week is de aftrap van het carnavalseizoen. En in de regio's Zuid-Limburg en Brabant kunnen grote evenementen rond de 11e van de 11e doorgaan. In Noord- en Midden-Limburg zijn de festiviteiten wel afgelast. Vrijwel alle slachtoffers van het drama vrijdag op het muziekfestival in Houston zijn geïdentificeerd. In het gedrang kwamen acht mensen om het leven. Het gaat om tieners en twintigers. De jongste was 14 jaar. Het drama gebeurde bij een concert van rapper Travis Scott. Verschillende concertgangers zijn boos dat hij de show niet helemaal stillegde. De Amerikaanse rapper zegt dat hij niet wist dat de situatie zo ernstig was. Bij een beroving in metrostation Slingen in Rotterdam... is vanmiddag een jongen van 12 neergestoken. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een paar uur later werd een verdachte aangehouden, ook een jongen van 12. In verschillende steden in Sudan zijn honderden betogers de straat opgegaan... uit protest tegen de staatsgreep van twee weken geleden. Toen nam het leger de macht over. De politie zette straangassen in tegen demonstranten. Tientallen mensen zouden zijn aangehouden. Max Verstappen is met nog vier races te gaan een stap dichter bij de wereldtitel in de Formule 1. Hij kwam bij de Grand Prix van Mexico als de eerste over de finish... en staat nu 19 punten voor op Lewis Hamilton. Die eindigde in Mexico als tweede voor Sergio Perez, de teamgenoot van Verstappen. In de eredivisie heeft Ajax thuis met 0-0 gelijk gespeeld tegen Go Ahead Eagles. De Amsterdammers staan nu gedeeld eerste met PSV... dat vanmiddag met 4-1 won bij Fortuna Sittard. Het weer, de wind neemt af. Vannacht ligt de minimumtemperatuur rond de 7 graden. Morgen geregeld zon, in het noorden nog kans op een bui.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 En dat doen we met, even kijken, Kadiali Koyate. Met het album ADO. Ja, niet de voetbalclub ADO, maar met dubbel ADO. En, en eh, dan zitten we, ja, met de muziek zitten we dan in Afrika. Dan gaan we een uitstapje maken naar China met Cheng Yu en Dennis Kwang Li. Misschien wel familie van Bruce Lee, wie zal het zeggen. En zij maakte Longin de Dragon Chance. Daarna Gypsy Flamingo van Grupo Macarena. Ehm, dan verderop in het eh, programma eens even kijken of ben ik er dan wel aardig doorheen. Nee, we hebben nog Calypso Invasion van King Seliba en his Calyptions. En ehm, Celtic Angels, dat is even geen wereldmuziek, maar... En ook het laatste album, Spring Flowers. Ja, ik heb je wel... Eh, dat <laughs> is ook wel grappig om even te vertellen, van eh, Medwin Goodall. Dat is een zeer gerenommeerde New Age muziekartiest. Ehm, hoewel eigenlijk geen muziek meer van hem draaien, maar ja, dat, hij stuurt ook niks toe. Ehm, maar Spring Flowers is een album, een cd met natuurgeluiden. En eh, omdat het het allerlaatste track is, eh, denk ik... nou kom, laten we 1463 maar weer eens afsluiten met gezellige geluiden uit het, eh, uit het voorjaar. Nu eigenlijk de donkere dagen weer tot ons zijn gekomen. Spring Flowers. Ja, ooit uitgebracht bij het uh, Haarlemse label Oriane Music. Goed, Pixel Radio Show 1463 ook terug te vinden op pixelradio.info. En daar vind je ook de playlist met verwijzingen naar de artiesten hun website zover mogelijk. Veel plezier. and you're listening to my music here on Peaceful Radio with Benno Vugan. cafetería, cafetería. sabido te amo, hago sabroso, hago sabroso. Lo que hay baja tu glotonería, un glotonería, un glotonería. Solamente fast food, a la Macron, a la McDonald's. A me pedido el milagre, el anticulinario de tu madre. No puede comer tu pasta de melo, compadre. Quiere que sea hamburguesa con y dentro de casa serenio, ni hormona. Katijn. delicaal. Ik uma cara delicada. Ai, condenei, condenei. Se quer Katijn, ik quer mee. Kera amém, kera amém, kera mee. serei, eu serei uma carne legal. Ai, come bem, come bem, se quer cadei, se quer cadei, e eu serei, eu serei uma carne legal. Ai, come bem, come bem, se quer cadei, se quer cadei, eu serei, eu serei uma carne legal. Ai, come bem, come bem, se quer cadei, se quer cadei, eu serei, eu serei uma carne legal. Ai, come bem, come bem. quejate, si quejate, yo seré una rey, un majar. Hi, this is Holland Phillips, and you're listening to Peaceful Radio. Mm-hmm. Ri ala do ogun soko emio Eshu barak bo jaja kun that song you sing There on the mountain where your heart is ripped.